4 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De politie in Zwolle heeft woensdag een man aangehouden... die 78 volle tanks met lachgas in zijn auto vervoerde. Het totale gewicht van de tanks was bijna 550 kilo. De politie noemt het vervoer en de opslag levensgevaarlijk. Een particulier mag maximaal 2 kilo gas vervoeren. Omdat het om een gevaarlijke stof gaat... moeten vervoerders in het bezit zijn van een speciaal certificaat. De aangehouden man voldeed niet aan deze voorwaarden. Duizenden mensen hebben de afgelopen week een link in een sms'je aangeklikt... waardoor er kwaadaardige software op hun telefoon is beland. Die software kan sms'jes sturen, persoonsgegevens stelen... en meekijken in betaalapps. In de sms staat dat er een pakket onderweg is... en dat de ontvanger dat kan volgen door de link aan te klikken. Volgens Betaalvereniging Nederland zijn duizenden telefoons besmet met de malware. Het zal vooral gaan om Android-telefoons. In het buitenland zijn gedupeerden geld kwijtgeraakt door de software. In Nederland is dat nog niet gemeld. In de VS is kinderboekenschrijver Erik Karl overleden. De auteur van het bekende kinderboek Rupsje Nooit Genoeg. Het verhaal over het hongerige rupsje dat zich volvreet en uiteindelijk verandert in een kleurrijke vlinder publiceerde hij in 1969. Het werd in 65 talen uitgegeven en wereldwijd werden er zo'n 50 miljoen exemplaren van verkocht. Erik Karl is 91 jaar geworden. Villarreal heeft de Europa Cup gewonnen. De Spaanse ploeg versloeg gisteravond na een zinderende strafschoppenreeks Manchester United met 11-10. De finale werd gespeeld in het Poolse Gdansk. Na 90 minuten en de verlenging was de stand 1-1. Villarreal-keeper Roelie speelde een hoofdrol. Nadat hij de 11e penalty raakschoot... wist hij daarna de strafschop van Man United-keeper De Gea te stoppen. Het is voor het eerst dat Villarreal een grote Europese prijs heeft gewonnen. Het weer, het is bewolkt met soms een bui.